Dilke met het NOS Journaal. In Syrië is mogelijk een nene omgekomen. Het gaat om Zaid K. uit Utrecht, meldt de regionale zender RTV Utrecht. De man van 18 werd in september door zijn ouders opgegeven als vermist. In januari werd zijn paspoort gevonden bij een grote antiterreuractie in het Belgische Verviers. Sindsdien werd Zaid K. officieel verdacht van betrokkenheid bij terroristische misdrijven, maar werd nooit gepakt. Volgens een vriend is hij nu gesneuveld op het slagveld. In Milhezen in Noord-Brabant is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de milde variant, maar die kan overgaan in de gevaarlijke en besmettelijke variant. De 12.000 kippen van het bedrijf worden daarom geruimd. In een zone van een kilometer rond de boerderij is een vervoersverbod ingesteld voor pluimvee, eieren en mest. Een ander bedrijf in de buurt wordt onderzocht. De milde variant van vogelgriep is de afgelopen tijd vaker uitgebroken. Meestal blijft het bij de ruiming van het getroffen bedrijf. De Iraanse president Rouhani zegt dat het akkoord over het Iraanse atoomprogramma bewijst dat zijn land van goede wil is. Volgens Rouhani begrijpt de wereld nu dat Iran vreedzame doelen nastreeft. Gisteren sloten zes wereldmachten met Iran een voorlopige overeenkomst over het nucleaire programma. Rouhani noemt dat het bewijs dat zijn land kan samenwerken met de rest van de wereld. Hij benadrukt dat hij zich aan de afspraken zal houden, als andere landen dat ook doen. En een man die vanmiddag bij een winkelcentrum in Breda werd neergeschoten is overleden. De man van 28 had ruzie gekregen op het parkeerterrein van het winkelcentrum. Er ontstond een vechtpartij. Daarbij werd zes keer geschoten. Ook werden een hakbel en een steekwapen gebruikt. Veel mensen waren getuigen van het geweld. Er zijn twee mensen aangehouden. De politie vermoedt dat er nog meer daders zijn. Het weer nog. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Later vannacht koelt het af tot een graad of twee. Morgen begint in het zuiden regenachtig, maar daarna breekt de zon door. Met Pasen blijft het droog bij 8 tot 12 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A10 Zuid staat tussen Duivendrecht en Oud-Zuid 5 kilometer file richting Den Haag.